Marjet Krol met het NOS Journaal. Geschoten. Even na 11 uur werden er in een woonwijk schoten gelost. Volgens de politie is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Een tweede slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand aangehouden... en een deel van de wijk Bijlmer-Oost is afgezet voor onderzoek. Westerse landen komen de afspraak niet na om arme landen te helpen bij het klimaatprobleem. Dat zegt Oxfam Novib in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd tijdens klimaatonderhandelingen in Bonn. In de jaren 2015 en 16 is 48 miljard dollar gestort aan arme landen, zeggen de westerse landen. Maar volgens Oxfam Novib klopt dat bedrag niet, omdat er ook leningen in zijn meegeteld. In Bonn wordt onder meer gesproken over wat wel meetelt en wat niet. Al eerder is afgesproken dat de westerse landen vanaf 2020 samen elk jaar 100 miljard dollar gaan betalen om arme landen te helpen met het klimaatprobleem. Duikers van de marine hebben in de jachthaven van Franeker gezocht naar een vermiste man. Die verbleef met twee vrienden op een zeilboot in de haven, maar al sinds afgelopen weekend is er niets meer van hem vernomen. Het gaat om een 26-jarige man uit Soest. De marineduikers hebben vandaag niets gevonden. De komende dag wordt verder gezocht met speurhonden en een sonarboot. En de Biesbos wil geld gaan vragen aan groepen mountainbikers en watersporters. De voorzieningen in het Nationaal Park zijn nu nog voor iedereen gratis. Maar volgens de directeur weten steeds meer mensen de Biesbos te vinden... en is er meer geld nodig om onder meer aanlegstijgers en mountainbikeroutes te onderhouden. Volgens de provincie waren er vorig jaar 3 miljoen bezoekers in de Biesbos. Het weer. Vannacht vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen droog en op veel plaatsen zonnig. Bij 13...